in Groningenland. Ben er geboren, ik wil er leven, door in Groningenland. Hoog in het noorden, rondom de dollar, door ligt het land waar ik van hou. Schout hele koren, niet toren, dat blijf ik heel mijn leven trouw. Ik hou van de Grunninger touw. Het is de mooiste van allemaal. Het klinkt me als muziek in Groningenland. Ben er geboren, ik wil er leven, door in mijn Hoog in het noorden, rondom de dollar, door ligt het land waar ik van hou. hele koren, Martini toren, dat blijf ik heel mijn leven trouw van de koek en de peer van ome Loek. Het liefste eet ik molle bonen, wil er heen. Ik wil er leven door in Migreningenland. Hoog in het noorden, rondom de dollar, door in het land waar ik van hou. Goud, hele koren, Martin die toren, dat blijf ik heel mijn leven trouw. door ligt mijn Ben er geboren, ik wil er leven, door in mijn Groningenland. Hoog in het noorden, rondom de dollar, door ligt het land waar ik van hou. Goudgele koren, die toren dat blijf ik heel mijn leven trouw gele koren, Martin niet zoren, dat blijf ik heel mijn leven trouw.